Annette Schut met het NOS Journaal. In Iran hebben studenten gisteren opnieuw geprotesteerd tegen het regime. Het is voor het eerst dat er weer gedemonstreerd is in het land... sinds vorige maand bij grootschalige protesten duizenden doden vielen. Die opstand begon in Teheran als protest van winkeliers tegen de gestegen kosten van het levensonderhoud, maar groeide snel uit tot een landelijk protest tegen het regime, vanwege onder meer het gebrek aan politieke vrijheid. De opstand werd hard neergeslagen. Ook de studentenprotesten van gisteren zouden zijn uitgelopen op confrontaties. Over slachtoffers is nog niets bekend. In Oostenrijk zijn afgelopen dag opnieuw twee doden gevallen door lawines. In de deelstaat Stiermarken kwam een man van 21 om het leven. De skier uit Slowakije was buiten de piste gegaan. Ook in Tirol kwam een man van 41 om het leven. Daar in de buurt, in het skigebied bij Zalantziler... raakte ook een Nederlandse man bedolven onder het sneeuw. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. President Trump verhoogt de gisteren aangekondigde importheffingen naar 15 procent. Hij sprak eerder nog over 10 procent. Voor de nieuwe heffingen maakt hij gebruik van een oude handelswet... Bij eerdere heffingen deed hij een beroep op een noodwet... maar het Hoge Rechtshof oordeelde vrijdag dat hij dat niet had mogen doen... en de eerdere heffingen dus illegaal waren. Xandra Velzenboer en Jorrit Bergsma zijn vandaag de vlaggedragers... tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen... die niet in Milaan, maar in Verona plaatsvindt. Velzenboer won in het shorttrack twee gouden medailles. Langebaanschaatser Bergsma won goud op de massastart...